Dit is Maud met het NWS Journaal. De stakingen in het streekvervoer zijn voorlopig van de baan. De bonden en de werkgevers in het streekvervoer hebben afspraken gemaakt over de CAO. Dat laat vakbond FNV weten. Wat voor afspraken er zijn gemaakt is nog niet bekendgemaakt. De CAO voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent... en maatregelen om de werkdruk te verminderen. Dat er nu een akkoord is betekent dat morgen alle bussen weer zouden moeten gaan rijden. Sinds woensdag lag 80% van het streekvervoer plat. Ook daarvoor werd al vaker gestaakt voor een betere CAO. Op het WK is Kroatië door naar de kwartfinales. Ook in de tweede wedstrijd vanavond waren daarvoor penalties nodig. Na verlenging stond het tegen Denemarken nog steeds 1-1. Eerder vanavond schakelde Rusland Spanje uit via strafschoppen. Na 1-1 in de reguliere speeltijd vielen er in de verlenging geen doelpunten. De Nederlandse kunstenaar Armando is overleden. Dat heeft de Armando Stichting laten weten. Hij overleed in het Duitse Potsdam, waar hij vaak kwam om te schilderen. Armando werd geboren als Herman Dirk van Dodeweert. Hij woonde in Amstelveen. Armando was 88 jaar. Voor de kust van Libië worden sinds het begin van de avond tientallen migranten vermist. De Libische kustwacht heeft 43 mensen uit het water kunnen redden. Er is nog geen spoor van de mogelijke drenkelingen, maar de Libische kustwacht gaat ervan uit dat er mensen zijn verdronken. Gisteren verdronken 100 migranten voor de kust van Libië, toen zei de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR al bezorgd te zijn over het stijgende aantal mensen dat op de Middellandse Zee verdrinkt.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 Dat laat vakbond FNV weten. Wat voor afspraken er zijn gemaakt is nog niet bekendgemaakt. De CAO voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent... en maatregelen om de werkdruk te verminderen. Dat er nu een akkoord is betekent dat morgen alle bussen weer zouden moeten gaan rijden. Sinds woensdag lag 80 procent van het streekvervoer plat. Ook daarvoor werd al vaker gestaakt voor een betere CAO. Op het WK is Kroatië door naar de kwartfinales. Ook in de tweede wedstrijd vanavond waren daarvoor penalties nodig. Na verlenging stond het tegen Denemarken nog steeds 1-1. Eerder vanavond schakelde Rusland Spanje uit via strafschoppen. Na 1-1 in de reguliere speeltijd vielen er in de verlenging geen doelpunten. De Nederlandse kunstenaar Armando is overleden. Dat heeft de Armando Stichting laten weten. Hij overleed in het Duitse Potsdam waar hij vaak kwam om te schilderen. Armando werd geboren als Herman Dirk van Dodeweert. Hij woonde in Amstelveen. Armando was 88 jaar. Voor de kust van Libië worden sinds het begin van de avond tientallen migranten vermist. De Libische kustwacht heeft 43 mensen uit het water kunnen redden. Er is nog geen spoor van de mogelijke drenkelingen... maar de Libische kustwacht gaat ervan uit dat er mensen zijn verdronken. Gisteren verdronken 100 migranten voor de kust van Libië... toen zei de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR al bezorgd te zijn... over het stijgende aantal mensen dat op de Middellandse Zee verdrinkt.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 Dat laat vakbond FNV weten. Wat voor afspraken er zijn gemaakt is nog niet bekendgemaakt. De CAO voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent... en maatregelen om de werkdruk te verminderen. Dat er nu een akkoord is betekent dat morgen alle bussen weer zouden moeten gaan rijden. Sinds woensdag lag 80 van het streekvervoer plat. Ook daarvoor werd al vaker gestaakt voor een betere CAO. Op het WK is Kroatië door naar de kwartfinales. Ook in de tweede wedstrijd vanavond waren daarvoor penalties nodig. Na verlenging stond het tegen Denemarken nog steeds 1-1. Eerder vanavond schakelde Rusland Spanje uit via strafschoppen. Na 1-1 in de reguliere speeltijd vielen er in de verlenging geen doelpunten. De Nederlandse kunstenaar Armando is overleden. Dat heeft de Armando Stichting laten weten. Hij overleed in het Duitse Potsdam, waar hij vaak kwam om te schilderen. Armando werd geboren als Herman Dirk van Dodeweert. Hij woonde in Amstelveen. Armando was 88 jaar. Voor de kust van Libië worden sinds het begin van de avond tientallen migranten vermist. De Libische kustwacht heeft 43 mensen uit het water kunnen redden. Er is nog geen spoor van de mogelijke drenkelingen... maar de Libische kustwacht gaat ervan uit dat er mensen zijn verdronken. Gisteren verdronken 100 migranten voor de kust van Libië... toen zei de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR al bezorgd te zijn... over het stijgende aantal mensen dat op de Middellandse Zee verdrinkt.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 I need love Forgive me now, I see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. forsake. shine so bright. You were amazing. Never seen so many people wanna be there by your side.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 Wat voor afspraken er zijn gemaakt, is nog niet bekendgemaakt. De CAO voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent... en maatregelen om de werkdruk te verminderen. Dat er nu een akkoord is betekent dat morgen alle bussen weer zouden moeten gaan rijden. Sinds woensdag lag 80% van het streekvervoer plat. Ook daarvoor werd al vaker gestaakt voor een betere CAO. Op het WK is Kroatië door naar de kwartfinales. Ook in de tweede wedstrijd vanavond waren daarvoor penalties nodig. Na verlenging stond het tegen Denemarken nog steeds 1-1. Eerder vanavond schakelde Rusland Spanje uit via strafschoppen. Na 1-1 in de reguliere speeltijd vielen er in de verlenging geen doelpunten. De Nederlandse kunstenaar Armando is overleden. Dat heeft de Armando Stichting laten weten. Hij overleed in het Duitse Potsdam, waar hij vaak kwam om te schilderen. Armando werd geboren als Herman Dirk van Dodeweert. Hij woonde in Amstelveen. Armando was 88 jaar. Voor de kust van Libië worden sinds het begin van de avond tientallen migranten vermist. De Libische kustwacht heeft 43 mensen uit het water kunnen redden. Er is nog geen spoor van de mogelijke drenkelingen... maar de Libische kustwacht gaat ervan uit dat er mensen zijn verdronken. Gisteren verdronken 100 migranten voor de kust van Libië... toen zei de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR al bezorgd te zijn... over het stijgende aantal mensen dat op de Middellandse Zee verdrinkt.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 De stakingen in het streekvervoer zijn voorlopig van de baan. De bonden en de werkgevers in het streekvervoer hebben afspraken gemaakt over de CAO. Dat laat vakbond FNV weten. Wat voor afspraken er zijn gemaakt is nog niet bekendgemaakt. De CAO voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent... en maatregelen om de werkdruk te verminderen. Dat er nu een akkoord is betekent dat morgen alle bussen weer zouden moeten gaan rijden. Sinds woensdag lag 80% van het streekvervoer plat. Ook daarvoor werd al vaker gestaakt voor een betere CAO. Op het WK is Kroatië door naar de kwartfinales. Ook in de tweede wedstrijd vanavond waren daarvoor penalties nodig. Na verlenging stond het tegen Denemarken nog de eist een loonsverhoging van 3,5 en maatregelen om de werkdruk te verminderen. Dat er nu een akkoord is betekent dat morgen alle bussen weer zouden moeten rijden. Sinds woensdag lag 80% van het streekvervoer plat. Op het WK voetbal is Kroatië door naar de kwartfinales. Daar waren strafschoppen voor nodig. Want na 90 minuten en verlenging tegen Denemarken stond het nog 1-1. Kroatië miste in de slotfase van de verlenging een penalty.